Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Tot en met zondag 28 maart wordt er in Nederland niet gevaccineerd met het middel van AstraZeneca. Minister De Jong heeft een tijdelijke stop ingesteld na buitenlandse meldingen... dat mensen last kregen van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Of er inderdaad een verband is met het vaccin wordt nu onderzocht. De GGD moet vanwege de tijdelijke stop 43.000 prikafspraken afzeggen. Volgens AstraZeneca zelf is er geen bewijs dat het coronavaccin de kans op bloedproppen vergroot. Het zou blijken uit de data van ruim 17 miljoen Europese gevaccineerden die de farmaceut heeft bestudeerd. Over anderhalf uur beginnen de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag en morgen zijn er al zo'n 1600 stembureaus open... bedoeld voor kiezers die in de corona-risicogroep zitten. De rest van de ruim 13 miljoen kiesgerechtigden wordt gevraagd woensdag te stemmen. Dan zijn er zo'n 9000 stembureaus geopend. 70-plussers konden de afgelopen weken al stemmen per post. De CDU van bondskanselier Merkel heeft verloren bij de verkiezingen in twee Duitse deelstaten. Uit de voorlopige uitslag blijkt dat zowel in Rijnland-Palts als in Baden-Württemberg de Christen-Democraten een paar procentpunt inleveren. Het verlies komt waarschijnlijk doordat veel Duitsers ontevreden zijn over het coronabeleid. Ook de rechtspopulistische AFD verloor in beide deelstaten. Bij de uitreiking van de Grammys, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen... is een lied over George Floyd uitgeroepen tot beste nummer. R&B-zanger Her schreef I Can't Breathe, de laatste woorden van Floyd... voor hij omkwam door politiegeweld. Andere winnaars zijn Beyoncé, Taylor Swift, Harry Styles en Billie Eilish. Vanwege de coronacrisis was er geen publiek bij de uitreiking. Het weer nog, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag... met nog een kleine kans op een bui. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Morgen in het oosten wat zon, in het westen meer bewolking... en ook kans op wat regen. Bij weinig wind wordt het morgen ongeveer 8 graden.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 One day when the time I met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe blowing was the only rhyme The only decide. Some people will believe it, and some will read in between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. I'll be telling my regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Volgens AstraZeneca is er geen bewijs dat het coronavaccin van de farmaceut de kans op bloedproppen vergroot. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben het gebruik tijdelijk stilgelegd om eventuele bijwerkingen te onderzoeken. Bij de GGD in Amsterdam is een vrouw per ongeluk met twee verschillende coronavaccins ingeënt. Ze kreeg een prik met Pfizer en een paar weken later met AstraZeneca, meldt Hart van Nederland. De GGD zegt dat de controleprocedure inmiddels is verbeterd. En ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers, auteur Tommy Wieringa en andere prominenten... hebben een online manifest ondertekend om de schrijfster Lale Gül te ondersteunen. Ze wordt bedreigd vanwege kritiek op Turkse en islamitische tradities.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 Feel you just below the surface, darling. All I wanna do is go to you. so far away. Oh. ritme, van ZFM. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen maar, let's Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik ben rude, met mijn roet tegen je lief. Ik zag er in die 501. Ik dacht alleen ah, maar, let's Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik ben rude, met mijn rude tegen je lief. Ben on the low, maar ik zie wat je doet, babe. Undercover lover, breng het naar me toe, babe wil geen drama en geen infame. Dus hou het true, ey. Plak niet als blue, nee. Oké, okay. we kunnen hangen als zijn poster, bring no no babe. Deze houdt van Henny, nee, ze is niet van die rose. Creatief, agressief, ze kan no shame, no shame. Hier op de streets is een murdani. Mannen gaan kapot, dat ben burning money. Ze weet wat ze doet, ja, ik leuk die body. Murder. Ik 0 in 501. Ben ik meer onbeleefd? Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je liefheid. Ik zag er in je 501. Ik dacht alleen maar, ah, that's babe. Misschien ben ik nu onbeleefd. Schatje, ik ben rude, maar mijn rude tegen je liefheid. Dus wanneer kom je tegen me aanstaan? Oh jee, ik was al lang op zoek naar dit. En ik was nog bezig met haar mij. Toen ik jou zag in die 501. Ik dacht alleen maar... meisje, los zoek moet je hier zijn, girl. Hier op de streets is een murder niet. Mannen gaan kapot, dat en burning money.